uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het aantal gestrande treinreizigers op de stations neemt langzamerhand af. Er rijden inmiddels weer wat treinen en de NS heeft vanavond besloten toch bussen in te zetten om mensen thuis te brengen. Ook worden er veel gestrande passagiers door familie of vrienden opgehaald met de auto. Alleen bij station Leiden zijn de beschadigingen zo groot dat er nog bijna geen trein rijdt. Voor morgen verwachten de spoorwegen dat 9 op de 10 treinen weer rijden. In Duitsland is het dodental door de storm opgelopen naar zes. In Emmerich kwam een man om het leven toen op een camping een boom op hem viel. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om het leven bij ongevallen in Liepstad en Brandenburg. En twee brandweermannen verongelukten tijdens hun werk in Turingen en Sauerland. Ook kwam een vrouw in de buurt van Neubrandenburg om het leven... toen ze de macht over het stuur verloor en tegen een tegemoetkomende vrachtwagen botste. In Nederland zijn twee mensen omgekomen door de storm in Oost en Enschede. De stukken van Oekraïne die bezet worden door pro-Russische separatisten... zijn volgens het Oekraïense parlement officieel door Rusland bezet gebied. Het parlement heeft een wet aangenomen die critici een oorlogswet noemen. Daardoor kunnen Oekraïners die in Donetsk, Lugansk en de Krim... met de opstandelingen samenwerken, worden vervolgd. Een speciaal aangelegd glasvezelnetwerk voor basisscholen wordt in het noorden bijna niet meer gebruikt. De abonnementen worden te duur, meldt RTV Drenthe. De overheid betaalde miljoenen om snelle internetverbindingen aan te leggen in afgelegen gebieden in Groningen en Drenthe en ook Limburg en Zeeland. Een paar jaar werd de verbinding gebruikt, maar inmiddels zijn alle Drentse scholen en vrijwel alle Groningse scholen afgehaakt. Het wordt te duur omdat de scholen meer internet gebruiken dan was verwacht en omdat de subsidies zijn gestopt. Het weer. Er vallen enkele buien. Vannacht kan daarbij hagel, sneeuw en onweer voorkomen. Ook is er kans op gladheid. Morgen soms zon, maar ook nog winterse buien.